Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Aruba is een helikopter van Defensie neergestort. Daarbij zijn twee bemanningsleden van 33 en 34 om het leven gekomen. De andere twee inzittenden raakten niet ernstig gewond, al dus Defensie. De NH-90 was onderweg naar Curaçao en stortte zo'n 12 kilometer uit de kust in zee. De commandant der strijdkrachten Bauer maakte vanochtend vroeg op een persconferentie bekend dat de oorzaak van het helikopterongeluk wordt onderzocht. Er is een reddingshelikopter ingezet met duikers om vooral de zwarte doos uit zee te halen. De EU-top over de Europese begroting en het coronaherstelfonds gaat vanmiddag weer verder. De 27 regeringsleiders van de EU hebben vannacht in groepjes overlegd. Volgens premier Rutte werkt de voorzitter van de Europese Raad, Michel, aan een nieuw compromis en wordt er vooruitgang geboekt. Hij zei ook dat het er een paar keer slecht uitzag en dat het toch fout kan gaan. Nederland en andere zogeheten zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit het herstelfonds, tot grote ergernis van andere landen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft gisteravond de EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Twee Britse taxichauffeurs stappen naar de Nederlandse rechter... omdat ze meer openheid van Uber willen. Ze willen weten welke beslissingen de taxi-app over ze maakt. Ze gaan naar de Nederlandse rechter... omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Amsterdam staat. De Uber-app bepaalt voor chauffeurs welke ritjes ze krijgen... en hoe hoog de prijs is. Volgens de chauffeur gedraagt Uber zich daarmee als werkgever... terwijl Uber zelf volhoudt dat het slechts een soort bemiddelaar is... tussen klanten en chauffeurs.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 cose che pretendi e eh, scusa, in fondo scusa, tu che dai? nella tana l'ho portata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 verde y en fondo excusa en cambio tu che dai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

gewoon 是。 talking to myself cause I miss your ringtone. ringtone. You say you're still around, but I'm done and I need to know. Keeping me